Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Krijgen Ridouan Taghi en 16 andere gevangenisstraf? En zo ja, hoe lang dan? Daar krijgen we over een uur antwoord op van de rechters... in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam. Ze staan terecht in het Marengo-proces, de grootste rechtszaak in ons land ooit. Een bijzondere zaak, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Het duurde heel erg lang, 142 zittingsdagen. Er zijn heel veel verdachten, 17. En het gaat om hele ernstige eh, feiten. Zes moorden, vier pogingen daartoe. Tegen zes verdachten is levenslang geëist. De zaak duurde in totaal zes jaar. In die jaren werden ook anderen die ermee te maken hadden vermoord. De broer en de advocaat van de kroongetuige en Peter R. de Vries... die zijn vertrouwenspersoon was. Nederland gaat voor 100 miljoen euro aan kogels, granaten en andere munitie aan Oekraïne geven. Demissionair premier Rutte was gisteravond in Parijs om daar met Europese collega's te praten over steun aan Oekraïne. De top was vooral bedoeld om een signaal af te geven aan Rusland, zegt correspondent Frank Renaud. Het Westen wilde zeggen, wij staan nog steeds eensgezind achter Oekraïne. Maar uiteindelijk zijn er dus wel concrete maatregelen nu ook afgesproken. En dat is natuurlijk een signaal richting Kiev. Want daar wordt gezegd, wij hebben vooral behoefte aan wapens en munitie. Er zijn ook plannen om meer luchtafweerraketten te kopen... om Oekraïnse steden te beschermen tegen Russische luchtaanvallen. Middelbare scholieren kunnen niet rekenen. De onderwijsinspectie maakt zich volgens de Telegraaf zorgen. Veel VMBO'ers hebben een rekenniveau dat ze eigenlijk al in groep 8 van de basisschool hadden moeten hebben. Bij een rekeninstituut worden ze er moedeloos van... want in veel beroepen is rekenen hartstikke belangrijk. Dat zegt ook Marijke, zij is juf op de basisschool. En volgens haar gebruik je rekenen zonder dat je doorhebt elke dag. Denk maar eens na van als je zelf je boodschappentas inpakt... of als je kijkt van past iets door een deur heen... daar heb je ook allemaal rekenen voor nodig. Eh, maar ook als je bijvoorbeeld later in de bouw wil werken... of als je bij bloemist moet je kunnen weten hoeveel bloemen heb je nodig... en wat kost de inkoop van bloemen, wat is de verkoop van bloemen. Ehm, dus er zijn eigenlijk heel veel beroepen waar je eh, nou ja, waar je het moet gebruiken, die rekenvaardigheden die je op de basisschool leert. En dan krijg je het weer nog. Best een prima dagje vandaag. Droog en bijna overal veel zon. Alleen in het binnenland is het vanochtend grijs. En later breekt het daar ook vaker open. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A2, Den Bosch richting Amsterdam. Bij Breukelen gebeurde een ongeluk, maar goed nieuws, de weg is weer vrijgegeven. Nog wel 40 minuten file rijden, de file begint bij Nieuwegein. Verder het wegdek in slechte toestand bij knooppunt Hoevedorp. Onder andere file hierdoor op de A4 vanuit Den Haag. Vanaf Hoofddorp 20 minuten file rijden. Maar ook de A9 vanuit Alkmaar heeft er last van. Daar heb je een half uur vertraging vanaf Heemskerk.